Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Orkaan Ian heeft tot grote schade geleid in het westen van Cuba. Het elektriciteitsnet op het eiland is uitgevallen. Gebieden zijn overstroomd en bomen omgewaaid. Naar verwachting wint Ian vandaag boven de Golf van Mexico verder aan kracht... voordat hij Florida bereikt. Daar wordt gevreesd voor grote schade. De uitslagen van de illegale schijnreferenda in Oost-Oekraïne... maken de weg vrij voor Russische annexatie. De Russische bezettingsautoriteiten claimen dat mensen in de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson... massaal voor Russische inlijving hebben gestemd. De verwachting is dat president Poetin snel goedkeuring geeft voor de annexatie. Europese commissievoorzitter von der Leyen zegt dat gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee zijn gesaboteerd. Daarmee sluiten ze zich aan bij Denemarken en Zweden. Von der Leyen noemt elke ontregeling van de Europese energieinfrastructuur onacceptabel. Die zal leiden tot de sterkst mogelijke reactie, zegt ze. De VVD is kritisch over de nieuwe transgenderwet... waardoor mensen makkelijker de registratie van hun geslacht kunnen laten wijzigen. De grootste regeringspartij wil meer onderbouwing van de wetswijziging... en vraagt zich af of de huidige wet niet voldoet. Daarmee is een meerderheid voor het plan onzeker. Als de wetswijziging doorgaat, hoeven mensen niet meer eerst langs een deskundige... om te laten bepalen of hun wens wel serieus genoeg is. De Belgische auteur Lise Spit neemt volgend jaar het Boekenweekgeschenk voor haar rekening. Auteur en columnist Raoul de Jong neemt het Boekenweek-essay op zich. Het thema is Ik ben alles de organisatie van de Boekenweek wil met dit thema aandacht vragen... voor de pluriformiteit van onze identiteit. Het weer, vooral in de westelijke helft van het land buien.